Hij zou betrokken zijn bij een nieuw netwerk van militanten in de provincie Aceh. Bashir staat bekend als de leider van de terreurgroep Jamaya Islamia... die banden heeft met Al-Qaeda en verantwoordelijk is voor de aanslagen op Bali in 2002. Daarbij kwamen ruim 200 mensen om het leven. Informateur Opstelten begint vanochtend de onderhandelingen om te komen tot een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Hij ontvangt de fractievoorzitters Rutte, Verhagen en Wilders, die alle drie een secondant meenemen. Opstelten denkt dat de partijen ongeveer drie weken nodig hebben om een regeerakkoord en een gedoogakkoord te schrijven. Daarna zou de formatie kunnen beginnen. In Servië zijn twee Turks-Nederlandse mannen opgepakt voor drugsmokkel. Dat meldt het Servische radiostation B92. De mannen werden betrapt op de grens tussen Servië en Bulgarije. Ze hadden in hun auto 20 kilo heroïne. In Nagasaki is herdacht dat de Amerikanen 65 jaar geleden een atoombom op de stad wierpen. Daarbij kwamen zo'n 74.000 mensen om het leven. 75.000 mensen raakten gewond. Om twee minuten over elf lokale tijd werd een minuut stilte gehouden. Dat was het tijdstip waarop de atoombom in 1945 ontplofte. President Chavez van Venezuela en de nieuwe president Santos van Colombia gaan morgen met elkaar in gesprek. Ze zullen proberen de relatie tussen de landen te verbeteren. Venezuela verbrak onlangs de diplomatieke banden met Colombia... omdat het dat land ziet als een bondgenoot van Amerika. President Santos gaf zaterdag aan de betrekkingen met de buurlanden Venezuela en Ecuador te willen verbeteren. Het weer bewolkt en plaatselijk mistbanken. In de loop van de middag steeds meer zon.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 myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody. It's like in the song, remember? If you love somebody, set them free. My that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is.